uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De meeste Nederlanders hebben ondanks de sterk gestegen prijzen... nog geen moeite om rond te komen. Maar toch houden wel meer mensen hun hand op de knip... blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Vorige maand zei 43% van de ondervraagden dat ze goed op de uitgaven letten. Dat is nu gestegen naar 55%. een kwart van de Nederlanders heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor het eerst in decennia zijn er weer executies uitgevoerd in Myanmar. Het militaire regime heeft vier pro-democratische activisten geëxecuteerd, melden staatsmedia. Een van hen was een partijgenoot van de vorig jaar afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi. Na de militaire staatsgreep in februari vorig jaar kregen tientallen burgers en activisten de doodstraf opgelegd. Maar tot nu toe waren er nog geen executies uitgevoerd. De politie krijgt van miljoenen mensen automatisch updates van persoonsgegevens binnen. Dat blijkt uit een intern document van de politie dat de krant Trouw in handen heeft. Zo blijven gegevens als een verhuizing, huwelijk of geboorte beschikbaar in de politiesystemen. Ook als dat inmiddels al lang niet meer nodig is voor een zaak. vorig jaar zijn in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking, meldt het CBS. Dat zijn er 27 minder dan in 2020. Dat was een jaar waarin relatief veel mensen verdronken. De meeste verdrinkingen waren in open water. Onder de slachtoffers zijn veel migranten met een niet-Europese achtergrond. De riem die Muhammad Ali won in een legendarische bokswedstrijd in 1974 is geveild voor 6,2 miljoen dollar. Ali won de riem bij de zogenoemde Rumble in the Jungle in het toenmalige Zaire in Afrika. Hij heroverde toen de zwaargewichttitel op de Amerikaan George Foreman. Het weer, zon, maar ook wolken en verspreid over de dag wat buien... met in het oosten kans op onweer. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd een file op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Je hebt daar 20 minuten aan vertraging. De gemeente Zandvoort heeft aangegeven dat alle parkeerplaatsen bij de badplaats vol zijn.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 En daar hield je me vast in je arm. Shine up, shine up, shine No significant. You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all. The kids are not alright. None of us are right I'm tired but I won't sleep tonight Cause I still feel alive van ZFM. ZFM's antwoord.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 Er zijn vorig jaar in Nederland 80 mensen om het leven gekomen door verdrinking, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. Dat zijn er minder dan in 2020, toen verdronken 107 mensen. Michael van Gerwen heeft gisteravond het darts-toernooi World Matchplay gewonnen. Hij stond een groot deel van de finale tegen Gerwin Price achter. Maar na een knappe inhaalrace pakte hij met 18-14 toch de winst. Het weer, overdag zonnig, maar af en toe ook een bui bij 23 tot 29 graden.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 Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, me Me duele duele tanto tanto Que no creas más en mis promesas es una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan el hombre y no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Déjate guardar todo, es otro perro con ese hueso y nos destino a Dios.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 Ik drink mijn bier en go is de shit heet Ik pak even een vakantie Ik wil een cocktail aan zee Of geef een pilsje of twee I mee the sun All the children don't want the gun Papa Chico's playing their song All the people are and around Papa Chico, move your eyes Your discover's hitting the ice Papa Chico, sing this song All the people are failing, they're gone children don't want the gun.